Jongerius paarde opzien met haar uitspraak gisteren in de Volkskrant dat de FNV een neutrale belangenclub is. Die zaken doet met de duvel en zijn oude moer en dus ook bereid is om met de PVV te praten. Wilders reageerde daarop door Jongerius uit te nodigen voor een gesprek. Hij had al gezegd dat hij erover denkt zich aan te sluiten bij het maatschappelijk verzet verzet tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. Volgens Jongerius is de PVV net als andere partijen welkom bij FNV-acties. In Rotterdam is vannacht de grootste gemeentelijke alcoholcontrole uit de Nederlandse geschiedenis gehouden. Ruim 16.000 mensen moesten blazen. 329 automobilisten hadden te veel gedronken. Dat komt neer op ruim 2 procent. 30 mensen moesten hun rijbewijs inleveren. Bij de controle met de naam Stad op Slot nam de politie bij iedereen een blaastest af... die tussen half 12 gisteravond en 8 uur vanochtend met de auto het centrum van Rotterdam wilde verlaten. Volgens de politie was de controle een waarschuwing voor de feestdagen in december. De marathon van Eindhoven is voor de tweede keer op rij gewonnen door Jeffrey Mutai. De Keniaan liep de afstand in een nieuw parcoursrecord van 2 uur 7 minuten en 1 seconde. De plaatsen 2 en 3 waren ook voor Keniaanse lopers. Greg van Hest, die de wedstrijd in Eindhoven had verkozen boven de marathon van Amsterdam volgende week, viel al na 17 kilometer uit. Bij de vrouwen won Beata Naigambo uit Namibië in 2 uur 31 minuten en 1 seconde. Het weer overwegend bewolkt en op sommige plaatsen regen. Het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. De kunstijsbaan Haarlem heeft ook dit jaar weer gevraagd... of ik opnieuw het spotje voor ze kon inspreken. En of ik wilde vertellen dat het hartstikke gezellig is op de ijsbaan... en dat de hele baan overdekt is en je dus nooit meer nat wordt. Papa, je loopt weer in jezelf praten. Nee, papa komt op de radio. Wil die meneer met dat meisje naar de buitenbaan gaan... Jullie houden Hartstikke leuk, zei de directeur nog. Moet je vertellen. Nou, bij deze. Ah, kom nou. Ja, ik kom al. Kijk voor meer informatie op ijsbaanhaarlem.nl bij u thuis iets te betegelen? Dan zou het mooi zijn als u zich geen zorgen hoeft te maken of het allemaal wel goed komt. En waarom zou u? Tegels koop je namelijk niet voor even. En bij Kools Tegelzetbedrijf begrijpen we dat. Voor een vakkundig advies bezoekt u daarom onze ruime showroom aan de Stepsonstraat in Haarlem.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 Jorde Robbie Williams op AB Radio ZFM Zandvoort. 10 minuten over 4. Welkom in het laatste uur van zondag in Kennemerland. En deze zondag in Kennemerland staat bomvol met sport. En als ik het over sport heb, heb ik het ook over de wedstrijd HBS tegen Rood-Wit. Is eventjes vraag aan Frits wat de tussenstand is. Ja, de tussenstand met misschien nog een minuut of misschien nog twee minuten op de klok is 4 voor Rood-Wit en 2 voor HBS. De tweede helft eh, bracht niet datgene wat we eh, in de eerste helft zo eh, toch op ons puntje van ons, ons stoel bracht. Want eh, zoals ik al zei, de beide teams die deden aan, aan spel bevriezen. ABS was bang dat het de uitslag, de nederlaag nog groter uit zou pakken. En rood-wit, ja, dat, dat dacht van bij ons is het wel goed, die 3-1. Het werd uiteindelijk 4 tegen 2 door doelpunten van 1-4 door Jaap Overgouw. En de 2-4 door Zaken Hermans. En nog een keer proberen eh, Rood-Wit het. Maar eh, doelman Dalhuizen tikt de bal met het voetje over de lijn. Opmerkelijke details hebben we wel. 12 strafcorners mocht HBS nemen. 12 strafcorners. En er is er eigenlijk maar één van benut. Rood-Wit mocht drie corners nemen. En er is er geen één van benut. Rood-Wit kreeg één gele kaart. HBS kreeg twee gele kaarten. Het toont aan eh, dat eh, het klaar op inzet dat het daar niet eh, aan mankeerde. Maar het hockeyen, ja, dat moet toch komen van een, een paar spelers die er eh, bovenuit steken. Zoals Thijs Groen, de nummer 10 eh, bij HBS. Een, eh, een dribbelaar, een, een spelmaker, een man ook met lange solo's. Die bijna succes had. Maar ja, als het gaat met solo's. De laatste man, de vierde of de vijfde is er net eentje te veel. Aan de andere kant heeft Rood-Wit een, een spelbepaler. Een centrale verdediger als je het mag noemen. In de figuur van Daan Meurer. Hij doet me eigenlijk in de verte denken aan Erik Jazet ook zo'n type, zo'n breed eh, geschouderde rots eh, in de branding. Die af en toe een eh, knappe paas geeft. En die het vooral van zijn spel inzicht mocht hebben als HBS <laughs> het nog een keertje probeert. terwijl de scheidsrechters al met de fluit in de hand uh, klaarstaan om de wedstrijd af te fluiten. Het zal hier eindigen op de Bergweg. De derby die alleen het laatste kwartier van de eerste helft echt een derby-sfeer kent. Voor, met eh, de uitslag 2 voor HBS en 4 voor rood-wit. En als je het goed vindt, eh, Roderick, rond half 5 eh, meld ik mij met een van de spelers voor een, nabeschouwtje. Nou, lijkt me een goed plan. Zometeen dus een nabeschouwing op de wedstrijd HBS tegen rood-wit. En dat doet natuurlijk Frits Reek voor ons. Zometeen ook dus nog een nabeschouwing op de wedstrijd Bloemendaal tegen Vels Noord. En dit uur natuurlijk ook nog volop aandacht voor autosporten, namelijk de finale races op het Park Zandvoort. Bye. en uh, Friends en een van mijn zeven vrienden, dat is natuurlijk Willem. Ja, nou kijk eens aan. Eh, fijn eh, dat ik daarbij hoor. Uh, <laughs> zo leuk, ja. En ja, ik bevind me op circuit Park Zandvoort, waar nu eigenlijk de hoofdmoot, de hoofdtek van het Formula finale races bezig zijn. En, is het is GT4 en een lange race om maar te zeggen. De lange race, ja, over het algemeen zijn het equips met twee rijders, zijn ook een aantal equipes, waardoor één man het hele parcours wordt afgelegd, 50 eh, minuten lang. En eh, ja, die schijnen het eh, op dit moment toch het beste te doen. Want te kijken wie aan de leiding ligt. Dat is Jan Joris Verheul. Jan Joris Verheul, het begin van het seizoen begon in Dutch GT4 bij een... Belgisch team met een uh, Ginetta. Dat team is ermee gestopt. Jan Joris ook in bij de finale races. Kon hij nog instappen bij uh, het HTTP-team en dan in Austin Martin. Eh, ja, en dat heeft hij eh, gretig aangepakt en dat gaat hem eh, erg goed af tot op nu, want hij ligt aan de leiding. Wie daarachter ligt, ja, dat is eigenlijk de comeback kick van de Nederlandse autosport. Dat is Paul Meijer. Paul Meijer, ja. Nog steeds vind ik het een van de grootste talenten in de Nederlandse autosport. ja, kampioen geweest in de Formule Renault in Nederland. toen ging hij Europa in. Dat ging ook best Oh op een gegeven moment kom je dan toch eh, de centjes eh, in het spel. En ja, die bleken niet toereikend eh, voor Paul Paulmeijer. Dus ja, hij stopte er min of meer mee. Werd af en toe gevraagd bij een team als er geen rijder was of wat aan de hand. wil jij niet even? Nou, dan kwam Paul en die deed dan met de auto wat door de vaste rijder van het team nooit eerder was gedaan. De in de onder andere in de Formule Renault op Spa een keer gereden bij 2 Hij versloeg 50 buitenlanders eh, gaf iedereen het nakijken. En dat was eh, Paul En het eh, was weer over, want ze hadden de vaste rijder die wel op het budget uh, beschikt. ja, die was weer terug. En uh, Paul mocht zijn biezen pakken. dit jaar mocht hij een keer invallen Formule Master in het volprogramma van de Grand Prix van, van Hongarije. Was dat nou in de Paul nooit eerder in die auto gereden. Wegweiden. Nou, is hij hier in de Aston Martin van Galaxy eh, auto die het hele seizoen door eh, Paul Vaarstal eh, wordt gereden. Ja, kwam nooit echt met moeite af en toe een keer in de top 10 en Paul Meijer rijdt nu in die auto en die vecht om de leiding. De derde ligt inmiddels dan, wij kijken op de is op de vet van hem, Green Zumbrink die gaat ook eh, zo dadelijk overgeven aan Harmen van Putten. Ja, Harmen van Putten, een man van 61, eh, die niet het tempo heeft wat eh, Henry Summering heeft. Dus die auto zal ongetwijfeld terug gaan vallen. En vierde vinden we terug dan Ferdinand Kool en die rijdt in de BMW Z4. Dat zijn bij BMW aangeland. De winnaar van gisteren was de BMW van Ricardo van Ende van Eekvis. Dus uh, eh, ja, die is eh, wat minder gelukkig in deze race. Want eh, na één ronde was het Duncan Huisman die de pit binnenkwam. En die heeft daar een rondje vier stil gedaan. Er moest van alles aan de auto gedaan worden. Nu is hij wel voor op de baan. Maar de stand is te groot om er nog iets van te kunnen maken. Aan de leiding nog steeds de piloot. Want hij vliegt ook nog als in iedereen. Jan-Joris eh, Vreul twee plaats Paul Meijer en derde Harry Summery. En dat zijn Willem van Nens op Skipark Zandvoort. Die race duurt nog een kleine 25 minuten en die gaan we natuurlijk volgen tot aan 5 uur vanmiddag. said words are fun, words can put you on the run. Mots pressés, mots mots qui disent la vérité, mots maudits, mots mentis, mots qui manquent le fruit d'esprit. words and dying words, words of faith and tell them radio ZFM Zandvoort op de zondagmiddag. En deze middag hebben wij eh, ja, niet de hockeyclub Bloemendaal gevolgd... maar HBS en de hockeyclub Roodwit. Een spannende derby. En Frits Reek eh, die gaat eventjes eh, ja, de wedstrijd nabeschouwen... om het even zo te noemen, hè Frits? Nabeschouwen is misschien een groot woord, Roderick... maar ik sta hier in een kamer waar het rustig is... naast een speler die toch vanmiddag zijn stempel wat HBS betreft... tegen het venster heeft getikt... Thijs Groen, de nummer 10 van HBS. Een, eh, een man eh, die eh, solo's uit de hoge hoed tovert van heb ik jou daar. Die ook zich belast soms met de strafcorner daarover meer. het verhaal van de wedstrijd uit de mond van Thijs Groen, de nummer 10 van HBS. Eh, ja, was jammer. Eh, we kregen snel een eh, doelpunt tegen. Eigenlijk onnodig was. maar over het algemeen vond ik dat we veel kansen creëerden. En eigenlijk maak je het gewoon niet af. En dan zie je dat zij gewoon scherp zijn voor die goal. En onze foutjes afstraf achterin. En dan wordt het moeilijk. In de tweede helft ga je eigenlijk door waar je gebleven was. Creëer weer veel kansen, veel corners. Maar ja, als je die niet maakt, dan wordt het, wordt het moeilijk. Het wordt eh, moeilijk. HBS eh, verliest de derby. Die eigenlijk alleen in het kwartiertje voor de pauze een derby was met 4 tegen 2. Uh, eh, achteraf, jullie krijgen 12 corners. Had HBS veel meer moeten scoren? Ja, ja sowieso. Dat rendement ligt veel te laag. Het moet ook veel meer. Dus dat is iets wat de komende weken wat weet ons, wat tot ons te doen staat. Corners trainen. En ja, dat is zeker moet. Dat ben ik helemaal eens. Um, waar ligt dat aan, denk jij? Um, ja, dat is moeilijk te zeggen. Uh, ik vond de keeper ook eh, goed keeper. Sommige ballen waar ik van dacht, nou, die zit erin, rebounds. Maar dat had hij ze nog. Dat uh, eh, is compliment naar de keeper van dat wit. Um, voor de rest, ja, ze ja, was gewoon niet hard genoeg. Mijn sleepcorner was ook niet hard genoeg. En um, ja, als je dat niet maakt, dan maak je zelf veel moeilijk. Ja, als je op een gegeven moment 12 corners krijgt, dan weet je ook geen variant meer te bedenken, denk ik. Nee, <laughs> nee dat klopt. Ja, we scoren wel naar het variant, maar dat is in de eerste helft. En eh, daarna ja, lopen ze ook gewoon goed dicht. En uh, komen er gewoon niet doorheen. Ja. Ik, eh, ik heb vandaag voor het eerst rood-wit en HBS tegen elkaar aan het werk gezien. ook verdedigend laat HBS soms gaatjes vallen. Ehm, nou, ik moet zeggen dat ik deze wedstrijd de verdediging erg sterk vond. Um, zeker eerste helft laat ze de steeks vallen, maar de tweede helft pakt ze het goed op. krijgen ze bijna, hebben ze bijna gewoon, kan niet een kans in eigenlijk van dat wit. Ehm, ja, dat, eh, ten opzichte van de vorige wedstrijd vind ik zeker dat de verdediging goed stond. Eh, dus dat ben ik niet met je eens. Ehm, maar verder, eh, ja, vond ik dat ze gewoon het goed stonden vandaag. En eigenlijk liet de aanval het gewoon afweten. Ja. Het is de derde nederlaag. vijf speelronden. waar gaat HBS eindigen? Ehm, nou, zeker eh, niet uh, zoals vorige, voorgaande jaren bij de laatste, laatste drie of de laatste speeldagen. Nee, ik denk dat we gewoon eh, nog genoeg punten gaan pakken, zeker thuis. En dat we gewoon zeker op de zesde, zevende plek wel moeten concentreren. En het laatste, waar gaat Rood-Wit eindigen? Rood-Wit gaat in de top 4 eindigen. Mooi worden om mee te besluiten. Thijs Groen, de spelmaker bij HBS. Hij zag zijn team vanmiddag verliezen op de Bergweg van Rood-Wit met 4 tegen 2. En Frits die mocht vanmiddag eventjes eh, ergens anders spelen, om het even zo te noemen. En wanneer mag je weer een eh, thuiswedstrijdje doen, Frits? 1 november. 1 november mag je weer. <laughs> nou, tot dan in ieder geval eh, bij ja, de hockeyclub Bloemendaal.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 I don't wanna be the girl has to fill the silence ZFM Zandvoort. Je hoorde Pink en Sober. Daarmee werd het eh, bijna 10 minuten over half 5 op de zondagmiddag. Zometeen gaan we even napraten met Jerk over de wedstrijd Bloemendaal-Velsen-Noord. Ook gaan we nog eventjes eh, zometeen bellen met eh, Willem. En die zit natuurlijk op het circuitpark Zandvoort. En we gaan aan het slot van de finale races eventjes meepakken. Zometeen ook nog muziek onderweg van eh, Santana, maar nu eerst Milli Vanilli. sweet, sweet voice was ringing my ears to stimulate my senses, girl, when you on here, And with your positive emotion, love making and joy, that's no need to bust. It's like a girl in a bar. These feelings I keep, I often wondering why. So I thought I might discuss this girl, just you and I. know what you wear, I don't care how you dress, and for the reason that I like the girl, you for what you are. If I said it, think about it, you rule my world, so try to understand. Vanilli op AB Radio, CFM Zandvoort. Daarmee werd het bijna kwart voor vijf. We gaan nog eventjes kijken op het circuitpark Zandvoort. Want Willem, is het daar spannend? Ja, het is uh, zeker spannend. We zijn bezig met de uh, GT4 race en race over 50 minuten. Eh, we hebben er inmiddels al 47 eh, op zitten. Dus het gaat de goede kant op richting het einde. En spannend is het zeker. Want de eerste 3. Eh, die vinden we terug. daar zit een verschil tussen van eh, maar 4 seconden. En ja, eh, ik sta hier in de pitbox bij Ferdinand Kool. Ferdinand Kool op een derde plaats. En ik hoor ze schreeuwen, yes! En vrees ik, en uh, kijk ik even naar mijn linkerkant, dan zie ik een bord uithangen, drive-through. En als ik het goed zie is dat nummer 8. En de nummer 8, dat is Paul Meijer. Paul Meijer, de hele race in gevecht met... Uh, Jan-Joris Verheul om de eerste plaats. Ze eh, zaten aan een touwtje. Paul Meijer, eh, die moet op een drive toe, want die heeft bij het verlaten van de pizza heeft hij de witte lijn eh, overschreden. En je mag pas echt de baan op en in actie komen als je eenmaal de pit helemaal uit bent en de witte lijn ja, bij de bocht, ja, dan heb je daar geen last van. Hij is iets wat te vroeg over die witte lijn gegaan en daarmee heeft hij een drive toe en valt dan terug van van een 2 of een mogelijk zelfs een overwinning naar eh, ver achter in het veld. Ja, dat eh, geeft dan eh, zoals het er nu uitziet, de overwinning. Maar de overwinning is er pas als het geval is eh, voor Jan Joris Verheul. En dat zou heel mooi zijn. En eh, nog mooier eigenlijk voor de mensen eh, waar ik hier sta, is dat Ferdinand Kool daarmee op de tweede plaats terechtkomt. Tweede plaats. En die tweede plaats die, waar hij op rijdt, dat doet hij maar 3,5 seconden achter de eerste plaats. Met nog een twee ronden of iets te gaan. Ja, is daar ook nog dus de mogelijkheid voor een overwinning. Maar misschien hier in de Rechte eind zien we de Cosmo Porsche rechtdoor gaan En die raakt de Porsche van eh, de kampioensequipe. Uh, dat is eh, Christian Frankenhout en eh, Phil Bastiaans. de twee auto's daar in de Tassenbocht. En het is de eh, Cosmo voor. Ja, ik denk dat hij eh, op dit moment bestuurd werd door eh, Rory Bertram. die toch hard de ballenstafel inging. Maar zoals het eruit ziet, Rory Bertram of Arnie van Hoek, die erin houdt rijden, heb ik even niet het inzet aan de auto. En ja, de Porsche van de equipe Christian Frankhout, Dion Bastiaans, de kampioen in het kampioenschap, staat ook vast daar in het grind. En Willem, kunnen we zeggen dat het een eh, spannend weekend was, zo eventjes eh, samenvattend? Ja, dat eh, kunnen we zeker zeggen. En we kijken nu nog even op het scherm hier en dan zien we, ja, we hebben nog 10 eh, seconden te gaan. Eh, ja, ik weet niet eh, of de procedure is dat het afgeklapt wordt op tijd of dat dan de laatste ronde in gaat. Nee, de laatste ronde gaat in nu. En ja, we gaan dat zien uh, voor... nee, hij wordt al afgevlakt. afgevlakt als winnaar wordt dus Jan Joris Verheul met ja, op een ja, dan moet ik even kijken hoe dat verder gaat. Want op het moment dat uh, uh, Ferdinand Kool wordt afgevlakt eh, als tweede, gaat aan de andere kant door de pitstraat, passeert Paul Meijer de finishvlag. Dus ja, hij heeft de draai zo voldaan. En of hij nou, waar hij dan eindigt, dat wordt voor mij even een vraagteken. Want ja, in principe in de pit moet je ook afgevlakt. Maar in ieder geval eh, de winnaar, eh, daar is geen eh, onduidelijkheid over. Dat is in, duidelijk als de klok. dat is de winnaar Jan Joris met een HTTP Austin Martin. En toch tweede, ja, daar gaan de mensen er hier vanuit bij de Racing uh, Ferdinand Kool. En de derde plaats, ja, dan moet ik even inschatten wie dat geworden is. is dat hoor je later, want ik moet nog even op het scherm kijken wie dat geworden is. Oké. Nou ja, goed. In ieder geval eh, een, spannend weekend. En we gaan nog eventjes kijken wie er dan uiteindelijk gewonnen heeft. Of in ieder geval eh, bij diegene is geëindigd. Willem, mag ik jou bedanken in ieder geval? Ja, dat mag je zeggen. Ik wou even een scherm laten. Ik zeker nog weten eh, hoe dat uh, geregistreerd is met... Uh, winnaar dus is dat Jan Joris Wel, tweede Ferdinand Kool en toch toch op een derde plaats Paul Meijer, ja, met de drive-through in de waterronde Op het moment dat er afgevlacht werd, ja, heeft hij dat keurig opgelost en haalt hij toch nog een podium binnen, maar wel achter Ferdinand Kool. Kortom, eh, toch nog een beetje spanning en spektakel op het einde in ieder geval. Willem, dankjewel voor het verslag van dit weekend van de finale races. En, eh, en wanneer eh, is nou eer, weer eh, de eerstvolgende race op het circuitpark Zandvoort? Dat is volgend weekend al, <laughs> maar dat is niet een evenement, dat wordt bij evenement. het is van het tijden, tijden, dat zijn de hobbyisten, amateurs en alles, maar ook dan is het reuze gezellig. En 5 november hebben we alweer de start van het winterkampioenschap. Nou, kijk eens aan. Vanavond is nog een feestje in de Altenstraat. Daar wordt dus nog eventjes het een en ander nabesproken waarschijnlijk over vandaag. Ja, ja, dat zal ongetwijfeld gebeuren. Nou, Vanavond het schijnplakfeest in uh, eh, Chin Yes, nou. Willem, dankjewel. En wij spreken jou weer bij een volgend evenement op Skipark Antwoord. Willem, dankjewel. En zometeen gaan wij nog eventjes nabeschouwen de wedstrijd Bloemendaal tegen Velsen Noord. Ladies and gents. Turn up the sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB.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 Dus die laten we eventjes voor wat het is. De wedstrijd Bloemendaal tegen Velsen Noord is gewonnen door Velsen Noord. En de wedstrijd HBS tegen Roodwit. die is dus gewonnen door Roodwit. Ja, en spectaculair was het ook op het circuitpark Zandvoort. En al die tijden en uitslagen zijn na te lezen op circuitparkzandvoort.nl. Mijn naam is Roderick de Veen. Ik deed eh, het programma vanmiddag... Eh,